Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran sluit de straat van Hormuz weer. Dat schrijven Iraanse media. Het zou een reactie zijn op de Israëlische aanvallen op Libanon. De zeestraat ging vandaag juist open nadat er een wapenstilstand was gesloten tussen de VS en Iran. Maar meerdere schepen in de Persische Golf zeggen dat ze vandaag een bericht hebben ontvangen met de boodschap dat de zeestraat weer dicht is. De afzender zou de Iraanse marine zijn. Vandaag vielen in Libanon 112 doden bij Israëlische aanvallen. Ook raakten er 700 mensen gewond. Eerder vandaag zeiden Nederland en ruim 30 andere landen juist... dat ze een bijdrage gaan leveren aan het beschermen van de straat van Hormuz. Dat staat in een gezamenlijke verklaring die is ondertekend door premier Jette... en de leiders van onder meer Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Canada. Over hoe Nederland gaat bijdragen wil Jette nog weinig zeggen. Er wordt naar Nederland gekeken vanwege onze capaciteit eh, op onder andere zeemijnen... en de ervaring met anti-piraterijmissies. missies. Eh, wat de specifieke vraag nu gaat zijn als het tot een missie komt, dat is nu nog te vroeg. Maar we denken in ieder geval wel mee. Benzine en diesel worden morgen weer wat goedkoper. Consumentencollectief United Consumers verwacht dat de landelijke adviesprijs voor benzine ruim 3 cent omlaag gaat en die voor diesel ruim 8 cent. De olieprijs is gedaald nadat bekend was geworden dat Iran de straat van Hormuz weer zou vrijgeven. Dat werkt met vertraging door in de prijzen aan de pomp omdat de huidige voorraden nog duur zijn ingekocht. Een man die opdracht had gegeven om een aanslag te plegen op een vestiging van de pizzabakkers in Amsterdam moet 15 maanden de cel in. Volgens de rechtbank is bewezen dat hij een jongen van 14 opdracht gaf. Ook gaf hij spullen om de explosie te veroorzaken. Die kwam er uiteindelijk niet omdat de politie de minderjarige jongen betrapte. Het weer, het blijft droog. De temperatuur daalt vannacht naar 5 tot 9 graden. Morgen eerst zonnig, smiddags neemt de bewolking toe. Met s'avonds buien of wat lichte regen. En het wordt opnieuw warm, 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is zo goed als voorbij in Noord-Holland. Twee files nog. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Amsterdam. Voor Maaser 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Voor Breukelen nog 6 kilometer met 10 minuten vertraging. De afritten zijn daar dicht geweest door een ongeluk op de provinciale weg.